Everybody gets high sometimes, you know. What else can we do when we're feeling low? switch on my core if I kill any pain. internet. www.zfmzandvoort.nl 70s. Super sounds of the 70s just keeps on trucking. 70s continues. 70s survived.